het De top van de acht rijkste landen, de G8, dit weekend staat in het teken van de economische crisis in Europa. Ook wordt de situatie in Afghanistan besproken. Gastheer is president Obama. Hij roept Europa op om de overheidsuitgaven te verhogen om zo de economie te stimuleren. De G8 wordt voor het eerst bijgewoond door de nieuwe Franse president Hollande. Die wil de Franse troepen nog voor het eind van het jaar uit Afghanistan terugtrekken. Maar Obama wil dat Frankrijk langer in Afghanistan blijft. In een opvanghuis in Nieuw-Leuzen zou een pleegmoeder kinderen jarenlang geestelijk en lichamelijk hebben mishandeld. De moeder van een van de kinderen heeft aangifte gedaan. Daarnaast zijn er twee andere meldingen binnengekomen bij de politie die de zaak onderzoekt. De kindermishandeling zou hebben plaatsgevonden in de periode van 1980 tot 2010. In de verklaring staat dat de pleegkinderen met stokken en mattenkloppers werden geslagen. Ook moesten ze voor straf op de gang slapen of buiten in de kou staan. Verder zijn er serieuze signalen dat de kinderen seksueel werden misbruikt. De aandelenbeurzen in Japan is fors lager gesloten. De Nikkei-index verloor 3%, het grootste verlies sinds augustus vorig jaar. De daling heeft te maken met de financiële onrust in Europa. Vooral de zorgen rond Griekenland en Spanje spelen een belangrijke rol. Beleggers in Tokio zijn bang dat Japan daardoor minder naar Europa kan exporteren. Ook de andere Aziatische beurzen gingen onderuit. De beurs in Amsterdam opende 0,6% lager. Ook de meeste andere Europese beurzen kleuren rood. Zo'n 1100 wandelaars hebben vannacht meegedaan aan de Nacht voor de Vluchteling. Een wandeling van Rotterdam naar Den Haag. De nacht stond in het teken van ondervoede kinderen in vluchtelingenkampen. De gesponsorde deelnemers liepen 40 kilometer en haalden in totaal zo'n 200.000 euro op. Er deden ook bekende Nederlanders mee, onder wie Femke Halsema en DJ Sander de Heer. Het weer wolkenvelden met af en toe zon. Later vanmiddag ook kans op regen met mogelijk onweer. De temperatuur loopt uit een van 15 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er zijn snelheidscontroles op de A9 tussen Oeverdorp en Alkmaar.